Daarvoor zou 15.000 dollar zijn betaald. Een jaar later kocht het KLPD voor 2,4 miljoen dollar aan pepperspray bij het bedrijf. De samenwerkende hulporganisaties denken nog zeker tot woensdag bezig te zijn met het terugbellen van mensen die tijdens de grote tv-actie geen gift konden overmaken voor Haiti. Afgelopen donderdag bleven ongeveer 185.000 telefoontjes onbeantwoord. Vanwege de drukte kwam er niemand aan de lijn, maar de bellers konden wel hun naam en telefoonnummer achterlaten. Vandaag en morgen wordt geprobeerd ze allemaal terug te bellen, zodat ze alsnog een gift kunnen overmaken. In Californië is de Amerikaanse pianist en componist Earl Wild overleden. Hij was 94 jaar oud. Earl Wild was de eerste pianist die een concert gaf voor de Amerikaanse televisie... en ook de eerste pianist van wie een optreden via internet werd gestreamd. Wild was drie jaar toen hij begon met pianospelen. Hij gold als een virtuoos, was huispianist van het Witte Huis en verzorgde wereldwijd masterclasses. Tot vlak voor zijn dood gaf hij nog les. In Rotterdam zijn acht mannen opgepakt voor de mishandeling van RET-personeel. De Rotterdammers van 16 tot 25 jaar gingen door het lint toen ze gisteravond werden aangehouden tijdens een controle op het Marconiplein. Vier medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf raakten licht gewond. Een van de verdachten had een honkbalknuppel en een mes bij zich. Eerste divisieclub Haarlem is failliet verklaard. De voetbalclub had tot vanmiddag de tijd om een investeerder te vinden die de schuld van 2 miljoen euro wilde overnemen, maar dat is niet gelukt. Haarlem, dat laatste stond, wordt direct uit de competitie gehaald.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 En eh, daar staan eh, maar liefst 15 tracks op. En het waren allemaal de grootste hits van die Maggie Riley. Tegenwoordig hoor je nog maar heel weinig van hem. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Nee, dit is geen country music. Dat is in het programma Country Track. En dit is Bruce Springsteen. was ook zo'n uh, eh, CD, hoor. The Greatest Hits werd die genoemd van Bruce Springsteen. In a suitcase tied with string on the highest shelf. In the closet down the hall, hidden from myself. The fits of madness, pools of grief, fevers of desire. Send a Letter, Letters Never Send. Zo heette de cd van Carly Simon. En dit daarvan was de titeltrack. Vaak heb ik eh, de verzamel-cd's van eh, grote artiesten uit eh, de gehele wereld. Maar soms dan heb ik ook wel meerdere cd's van één artiest. Onder andere Reba McIntyre, een dame uit de country scene. Maar ook van deze man. En dan heb ik het over Lionel Richie. know if someone loves me? How will I know if there's no one else? Dying to have someone who loves me, but I want them to love me for myself. Look for love in all the wrong places. Search the moon and stars myself lost in a world of faces.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 Dan heeft u in een hele korte tijd heel veel muziek in uw eh, bezit. En dat raad ik ook iedereen aan die bezig is met net een, een cd-collectie op te zetten. Ga naar uw favoriete platenzaak en kijk eens naar een aantal verzamel-cd's. Net als die verzamel-cd's van de top 2000 of zo. Daar staan prachtige nummers op. Ik weet niet of u er deze op terug zult vinden hoor, die van UB40. Here we go again. Here we go again. Het is ook een eh, titel uit, eh, uit de country scene. Ja, ik, u weet het, ik, ik ben ook een countryman. Eh, het programma Country Track bij uw eigen favoriete omroep wordt ook wekelijks uitgezonden. En als u liefhebber bent van country music, zou u daar maar eens een keer naar moeten luisteren. Deze dame, zij is ook begonnen in de country. Tegenwoordig is ze niet meer weg te denken uit de top 40. Ahoy al verschillende keren gevuld, dvd's met live optredens. Ik heb het over Ilse de Lange. Didn't mean so cold.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 Alhoewel, haar laatst verschenen cd, trekje nummer 2, is toch ook nog wel country related hoor. En deze jongeman, die kennen we allemaal. if there's a place where dreams always come true, I'm gonna find it with you. That's where we'll stay, baby. Take me away. Over on this side of the rainbow. You can search all your life for just one that's where we'll stay. Baby, take me away. We have a chance, we just keep trying. Imagine somewhere there's nobody crying. 14-jarig jochie is hij afgereisd naar Amerika om deze cd op te nemen. Waylon Young, zo noemde hij zichzelf toen. De tijd daarvoor noemde hij zich Young Waylon, maar toen was het echt nog een broekje, 8, 9 jaar oud. En hij was, ik dacht zoiets van 15, 16 jaar toen hij deze cd opnam. Een hele tijd niets van hem gehoord en ineens daar was hij weer onder de naam Waylon. weer de enige die bij Motown een eh, contract heeft mogen tekenen daar in Amerika. Waylon Young, oftewel Waylon. En deze man die gaat op 5 mei door heel Nederland heen. Hij doet die dag 13 eh, optredens op bevrijdingsdag. En dat doet hij dan niet eh, per spoor. Nee, hij heeft een ander vervoermiddel. Hij heeft een helikopter gekregen. kijk om me heen. En even voel ik mij alleen. Want ik zie haar nog niet staan. Maar van achter de pilaar verschijnt haar lachende gezicht. Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet. Knegering, knegering, knegering, knegering, knegering, knegering. Oeh, oeh, knegering, knegering, Oeh, oeh. En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor. En s'nachts, oelala. Gaat het ritme door. I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve. Absorption from the start. I say, every little thing she does is magic. Every measure do just turn me on tragic. my love for her goes on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. nicely. Every little thing she does is magic. Every bit you do just turn me on. Even though my life before was tragic, knowing that my love for her goes on. a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old fashioned way. But my silent fears will grip me. Run before I reach the phone. Run before my tongue has tripped me. Must I always be alone? I say, every little thing she does is magic. Every Everything she do, this vaker gezegd, als u een verzoekplaat heeft... dan kunt u ons bereiken via verzoekapenstaartje.net.nl of u kunt gewoon schrijven of bellen naar uw favoriete omroep voor eh, uw verzoekplaten. Peter de Groot, hij heeft ons bereikt en hij schreef van... zou je eens wat nummers kunnen draaien van Paul de Leeuw? Ik ben een groot fan van Paul de Leeuw en ik kan er maar nooit genoeg van krijgen. Nou, ik heb drie nummers op rij staan van die Paul de Leeuw. En we laten hem zelf maar aankondigen, want zoals hij het doet... kunnen wij dat zelf niet, hè? zijn voor vriendinnen Simone Kluisma. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal. Ik besloot mijn leven alleen te leven, maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier tegen me aan. Ik zou geen nacht meer. de liefde die tussen ons had voorgesteld, was eeuwig op het gevaar. Volgende nummer. De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig heilig op het gevaar. Trouw kwam in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld zullen weer je vrienden zijn of oud op weg. Of je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luisteren, ik wil niet dat je niet. Ik wil niet dat je niet. Ik hoor het graag, je stem. Je houdt van mij, maar ook van mij. Ik wil niet. alleen geen leugens meer, geen leugens meer. Na na na, na na na, na na na. Morgen ben ik in het bed was leeg, je bent vanaf die geweest. Ik zou wel weer zijn blijven hangen op gaat het Ik ben er langzaam aan. De reden die je hebt voor je afwezigheid zijn meestal 138 in dozijn. Ik slik ze elke keer weer en ik sta de pijn. Maar heb zoveel voor ik raak niet bij. Dus luister, wil niet naar je niet. Ik wil niet naar je verdriet. Ik hoor het. woorden heb ik steeds weer recht. Mijn hart hoorde aan geen een. Ik had een portie liefde wel gehad. De ware hield niet meer van mij. Ik was alleen zij meer dan zat. Toen kwam jij voorbij voorbij. Voorbij. Voorbij. Het rare was, ik had het niet verwacht. Ik vond je leuk, zo voor één keer. Maar toen je wegging in de nacht Verlang ik naar jou en naar veel meer. Ik ken je van lichaam, niet van taal. Ik weet wel wat je bij het afscheid zei. Ga ik staan wachten bij het raam. Ik kom er wel een keer ineens voorbij. Voorbij. voorbij. mij. Oh, voorbij. De angst doet iemand van hand, die angst is nu voorgoed voorbij. Voorbij is mijn onzekerheid, het zoeken naar de ware. Voorbij is het verlangen naar, wat jij hebt losgemaakt in mij. Ik miste je aanwezigheid. Jouw geur omringde mij. Kom langs, ik wil je nooit meer kwijt. Voorbij. Voorbij. Voorbij. Oh, voorbij! De angst op je wel, de die angst is nu voorgoed voorbij. Voorbij is mijn onzekerheid, het zoeken naar de waarde. Voorbij is het verlangen naar wat jij hebt losgewaakt in mij. krijg je niet cadeau. Wachten op is niet besteed aan mij. Voor mij is het beter zo. Of kom je weer een keer voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. voorbij. Dames en heren, eh, het is leuk. Er zijn eh, tijdens de uitzending ontzettend veel telefoontjes eh, geweest. En er was een verzoekje van mensen. En die mensen ook heel erg bedanken die thuis nu kijken en mij gebeld hebben. U hebt, u hebt gevraagd om een paar mooie liedjes die, waarvan u vroeg of ik die voor u wilde zingen. Dat wil ik heel graag doen.